uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Alle regelingen over werk en inkomen moeten grondig op de schop... adviseert een onderzoekscommissie die de huidige arbeidsmarkt... in opdracht van het kabinet heeft onderzocht. Er zijn volgens die commissie te veel werknemers zonder contract... en te veel mensen die met een uitkering langs de kant staan. Mensen zijn daardoor onzeker en durven te weinig te investeren... in hun opleiding en toekomst. Volgens de commissie dreigt Nederland het vertrouwde hoge welvaartsniveau zo kwijt te raken. Joey D., de veroordeelde man die gisteren door de politie... uit zijn huis in Rosmalen werd gehaald... is volgens een advocaat overleden. De man van 27 was gisterochtend in hoger beroep... tot 15 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn oom... nadat hij eerder door een lagere rechter was vrijgesproken. Na de veroordeling weigerde de man zich over te geven... en verschanste hij zich in zijn huis. Hij zou daarbij ook hebben geschoten. Na de inval werd D. naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had hij zichzelf ernstig verwond. Een Nijmeegse huisbaas die BNN-VARA-presentator Tim Hofman en zijn cameraman mishandelde... moet 1250 euro boete betalen. Zijn zoon krijgt 100 uur taakstraf. Presentator Hofman kwam in 2017 bij de huisbaas verhaal halen... over de slechte staat van een aantal studentenhuizen. De ontmoeting liep uit de hand en Hofman liep onder meer een gebroken kaak op. De postboot in de Biesbos houdt op te bestaan. Volgens PostNL is het te duur en omslachtig... om voor maar vijf bezorgadressen in het natuurgebied een boot in te zetten. Er wordt voor de bewoners aan een andere oplossing gewerkt. De postboot heeft bijna 125 jaar bestaan... en gaat waarschijnlijk op 1 maart uit de vaart. Het weer nog op de meeste plaatsen is het bewolkt, maar wel droog. In sommige regio's kan mist ontstaan. De temperatuur daalt landinwaarts tot rond het vriespunt. Morgen is het opnieuw op veel plaatsen de hele dag grijs... In het zuiden is er wel kans op wat zon. En het wordt morgen maximaal 6 graden.